En alweer de tiende uitzending van eh, mijn prachtige show op Radio 501. Een mijlpaaltje. En dan vieren we. Met kraak en smaak. dirty word het is dus 13 dus januari 2013. En alweer de tiende uitzending van Meer Matthijs. En dat is dus omdat ik voortaan... Ja, ik zat eerst alleen op de woensdag en nu ook op de zondag. Zo kom je al heel gauw bij eh, de nummer 10. En... Daar wil ik meer van horen. Ja, twee keer in de week dus. Ik ben er hartstikke trots op. Twee afleveringen in de week. En misschien dat ik eh, ooit nog wel meer radio ga maken. Dat lijkt me superleuk. En met mijn mijlpaal zo op 13 januari sta ik in een hele leuke lijst. Want 13 januari is bijvoorbeeld de eerste frisbee uitgekomen. De allereerste strip van Mickey Mouse werd uitgebracht. En de eerste strip van de Smurfen. En tevens is het een jaar geleden dat de Concordia door die malotige kapitein eh, om is geslagen in Italië. Dus een uh, veelbewogen dag zo, 13 januari moet eerlijk zeggen dat ik deze track nog nooit eerder heb gehoord. En deze gasten heb ik ook niet echt eerder beluisterd. Tot ik eh, net de studio binnenkom lopen. Gotham Project. Differente. habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía een Project. Diverente. En ik denk dat dit wel de spijker op de kop slaat als het gaat om het vastleggen van de zondagse vibe. Zit je al lekker aan, tafel en eh, zit je met je gezinnig de dag door te spreken, het hele weekend. Weet je aan het nagenieten van het weekend en ja, toch gaat die wekker waarschijnlijk morgen weer hè. Geniet er nog van, zolang het kan. Dat draai ik, doe maar voor je. Rumasaya. grootste bands ooit. En gelukkig zijn ze er nog. En die, heb je die rapnummertjes die ze hebben gedaan met de Nederlandse artiesten. Dat is dan weer heel iets anders. Maar gelukkig, ja, de database staat nog vol met oude muziek van hun. En dan nu weer iets nieuws. Deze gast die heeft natuurlijk bij de White Stripes gespeeld. Jack White. En is nu solo gegaan. En dat doet hij goed. glamour en alle rijkdom in Amerika. Qua muziek, kwalitatief goede muziek, moet je toch echt gewoon bij de buren hier in Engeland zijn. Enkel die Noordzee over, dat bewijzen ook deze gasten. Mumford Sons. yourself, my man. You'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself. Take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine. mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Maar voor de Sans Little Lion Man. Ja, ik heb nieuws voor jullie, want er is een diersoort, een nieuwe diersoort, die wordt bedreigd met uitsterven. Maar omdat jullie waarschijnlijk nog zitten te eten, laat ik dat eventjes wachten. Dan ga ik jullie daar straks weer over vertellen. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Eerst even Foster the People met Houdini. Drifting Along. Volgens Wikipedia spelen ze het genre acid jazz. Ik ben daarbij voor me stellen, ja, tussen eh, mengelmoesje van van alles en nog wat een beetje. Dat acid, dat geeft trouwens wel een lekkere bite meestal aan de muziek. Wat ik straks voor je ga draaien, dat zijn de winnaars van de Popcultuurprijs. En die hebben ze dit weekend gewonnen op het Eurosonic Door de Slagfestival. Festival. Dan heb ik het over de band Raccoon natuurlijk. Eerdere winnaars waren de jeugdvertegenwoordiger Caro Emerald. Eh, we weten allemaal hoe succesvol die zijn. Carla Emerald kwam ik laatst tegen gewoon in een serie, een Amerikaanse serie. Werd ze op de achtergrond gedraaid in een café. Wel leuk hoe zo'n liedje kan reizen dan. Zo'n artiest kan reizen. Nou, Raccoon heeft de prijs dus gekregen voor hun bijdrage aan de Nederlandse muziek. En het laatste album heeft een jaar nadat het gereleased is... de nummer 1 positie in de albumlijst gehaald. Nou, het is uniek dat een, een jaar nadat je dat album released ineens op de nummer 1 staat. Meestal zakt het na een tijdje wel af, dus reken je succes maar uit. Zeker geen lachje dus, die grote prijs, die popprijs op het Eurosonic, so uh, Eurosonic Noorderslag. En een mond vol. Zeker geen lachertje. Toch is Love About It. Geweldige trek van deze gasten. Raccoon. lees ik even op de site van Eurosonic Noorderslagfestival dat de muziekexport van Nederland voor de zevende jaar op rij alweer is gestegen. Dat zijn eh, goede cijfertjes. En ga eens even kijken hoe dat precies eh, vertaalt in de cijfers. meer dan 700 Nederlandse acts actief in het buitenland. Daarover straks meer. Eerst Islands van de I don't have to leave. nights and days Eh, wat ik net zei over die Nederlandse muziek, muziekexport. We hebben gekeken, dus we groeien voor de zevende jaar op rij. En we groeien flink ook. En we hebben het natuurlijk vooral te danken aan eh, de dance scene. Everjack, Chesto, Armin van Buren. Maar dan heb ik begrepen dat de Nederlandse muziek 100,14 miljoen euro aan de Nederlandse economie bijdraagt. En dat de Nederlandse eh, muziek groeide met 23% in 2011 ten opzichte van 2010. Dat zijn eh, geweldige cijfers. En natuurlijk, ja, wij hier bij Radio 501 steunen het opkomende talent en staan misschien wel wat, wat lager. En niet, eh, gaat het niet om miljoenen euro's en zo. Maar toch ook aan de basis van, dat, uh, van die muziekwereld hier in Nederland. En een dame die er ook heel, heel veel aan bij heeft gedragen. Die gaan we nu even draaien. Die heeft dus ook die popprijs van Eurosonic gewonnen vorig jaar. Caro Emerald. I really do, you know, because I think of you and uh, all of me kind of goes a little bit crazy. So uh, I believe it's a match, darling. You should phone me and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A Beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Getaway van 77 Bombay Street. relatief jong bandje uit Zwitserland. En ik heb het idee dat die gasten wel wat meer gaan doen, behalve eh, alleen dat ene hitje dat ik zo af en toe van ze draai. Ik wil meer van zorgen in elk geval. 77 Bombay Street, onthoud die naam. Staan ook op Eurosonic trouwens. En nu we het toch over festivals hebben, ja, ik word echt helemaal warm van festivals. Rock am Ring en wat een namen daarbij zijn gekomen vandaag, het is echt absurd. Ze hebben vandaag een hele lijst opnieuw bevestigd. Nou, opnieuw bevestigd. Ze komen met een hele lijst aan die... Met namen die zijn gaan vertonen. Waaronder dus The Killers, Phoenix, Bloody Beetroots, Jake Buck, Cold Chamber, All Time Low, Hurts, Imagine Dragons, Buzz Bullet, Graveyard, Ellie Golding, The Hacktivist, Leslie Kyo, Pierce and, and The Veal, en eerder werden al Papa Roach en Asking Alexandria bevestigd voor Rock am Ring. Echt in één klap, gewoon een hele waslijst. We zijn nog nooit op een Duits festival geweest, behalve... Op, nou, nou, wat zeg ik nou? Het bierfestival in Wenen natuurlijk. Maar voor de echte, de hele grote, boven de 100 euro zo'n kaartje, dat heb ik alleen nog Nederland en België gezien. Dus wie weet, Rock am Ring 2013. een van die gasten die er staan, van de bands die er staan, Hurts. Die je jullie op Radio 501 met het prachtige Wonderful Life. On a bridge across the seven on a Saturday night Susie meets the man of her dreams He says that he got in trouble and if she doesn't mind He doesn't want the company But there's something they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful city to the temple station Cries into the leather seat And Susie knows the baby was a family man But the world has got him down on his knees So she throws him at the wall The kisses burn like fire And suddenly he starts to believe And he takes her in his arms And he doesn't know why But he thinks that he begins to see. She says, don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful Solar van We gaan door naar de plaat van je hoofd. Even wat commercials en dan ben ik terug in het tweede uur van Meer Matthijs. De tiende uitzending alweer. Dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Ritmo, the girls go loco, them hips go up and... wordt in januari Longfonds. We strijden tegen longziekten en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op astmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar astmafonds.nl. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. Nu op Radio 501, meer Matthijs. Met Matthijs van der Meer. we gaan de tweede uur in en ik ga ervan uit dat het eten er al in zit. Dus dan beginnen we maar lekker met een knallende plaat. The Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn. gold, kicking it live. season with hope. We gotta gesproken. Ik heb geweldig nieuws. Ja, geweldig nieuws voor de mensen die het nog trekken om 24 uur per dag door te feesten in het weekend. Ik heb besloten dat ik Arwin niet meer ga pesten met zijn leeftijd. En daar is hij me best wel dankbaar voor volgens mij. Maar groot nieuws uit Amsterdam dus. Want Cultuurpodium Trouw is een van de eerste tenten in de geschiedenis van de stad. Die 24 uur per dag open mag. ik ben er persoonlijk hartstikke blij mee. Hoe vet is het als je gewoon... Dat je gewoon altijd een feest hebt om naartoe te gaan. Je kan altijd die club instappen en het is een van de vijf locaties. Ze hebben in Amsterdam het horeca-aanbod onder de loep genomen en constateren dat er toch wel wat plekken nodig waren met de 24-uursvergunning. Dus zoveel toeristen, ja, het. dat mag niet ontbreken natuurlijk. Anders valt het allemaal een beetje stil daar. Goed nieuws dus, 24 uur per dag uitgaan in Amsterdam. Het is mogelijk. We luisteren even naar All My Life van Karma's Lab. van Karma's Lab, finalist van de Grote Prijs van Nederland. En dit jaar zijn we er ook gewoon weer bij hoor, in Amsterdam, Paradiso en de Melkweg. Maar het duurt nog even, we hebben nog een hele zomer te gaan. Ik heb jullie beloofd om nog iets te vertellen over een met uitsterven bedreigde diersoort. En dat, dat het dier, die diersoort met uitsterven bedreigd wordt, dat is te danken aan een serie. Een serie waar dames nogal graag naar kijken, maar daarover straks meer. naar Queens of the Stone Age en Marion met de finale. sí señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de pues, Queen of the Primero vamos a escuchar First It Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver. Eh, la parte final de die, eh, hetzelfde trek weer. dat klopt niet helemaal. Ik heb jullie net iets beloofd. Ik zou jullie vertellen over die bedreigde diersoort. Dat is namelijk de schaamluis. De schaamluis wordt met uitsterven bedreigd. Ja, dreigt uit te sterven staat hier. Ik weet niet of dat een bedreiging is. Maar ja, zelfs wespen, muggen en luizen zijn nodig in de natuur om dat hele biostelsel draaiende te houden. Maar dit bericht komt dus omdat ze de grootste sekskliniek sekskliniek, zag je dat goed? Ja. Van Australië, die heeft al sinds 2008 geen mensen meer met schaamluis binnen gehad. En dat komt, ja, eh, het is niet volledig te wijten aan, het, eh, aan die ene serie, maar door Sex and the City is de Brazilian Wax nogal trending geraakt. En de Brazilian Wax schijnt dus ook de grootste doodsoorzaak van schaamluis te zijn. Uit de studio 2009 blijkt dat ongeveer 2 tot 10% van de mensen te kampen heeft met schaamluis. De luis verspreidt echter geen ziektes en daarom werden er geen cijfers bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, het is ook een beetje een gênant dingetje om daarmee bij de dokter te komen, kan ik me zo voorstellen. Maar ja, mocht je ze wel hebben, laat je lekker Brazilian waxen. Dat schijnt dus te werken. Ja, tot zover dit alarmerende bericht over het, eh, het uitsterven bedreigde diersoort schaamluis. Stiekem is het wel een... Eh, stiekem hopen we maar dat hij wel echt uitgeroeid wordt ook. Dit zijn de Dandy Warhols. heel groot nieuws uit muziekland. Want de mannen van Black Sabbath. De mannen van Black Sabbath gaan weer een plaat uitbrengen. En dat is de allereerste in de oorspronkelijke samenstelling sinds 1978. Meneer Osborne is weer terug. En de plaat die gaat, eh, eh, het nieuwe album gaat 13 heten. En dat maken zij dus ook vandaag op 13 januari 2013 bekend. nieuwe album 13 komt uit in juni dit jaar trouwens. Dit is een wat oudere Children of the Grave. Black Sabbath. Waar een nieuw album vooruit komt dus. Ja, in juni komt het uit. 13 gaat het heten. En dat weer in de volledige oude formatie zoals het ooit begonnen is. Dan heb ik... Ja, deze oude mensen die komen dus weer terug eigenlijk. En ik heb ehm, slecht nieuws. David Bowie namelijk, een andere man van de oude stempel, die wil niet meer optreden. Hij komt nog wel met een nieuwe plaat, maar hij wil niet meer het podium op. Daarover straks meer. Eerst C6 Steve. You can't teach an old An Old Dog, New Tricks. Over oude lullen en de muziek gesproken natuurlijk. Oh, ik heb straks trouwens nog wel de nieuwe single van David Bowie... die nog wel is uitgekomen van het nieuwe album. C6 Steve can't teach an old dog new tricks. Wat ik net zei over David Bowie, hij gaat nooit meer optreden. Hij komt dus wel met een nieuw album en dat voor het eerst in 10 jaar. Eh, maar ja, zijn producer zei dus dat hij eh, niet meer live op zal treden. Dat is dus naar buiten gekomen dat eh, hij helaas niet meer op het podium zou staan. Toen de jongens van de band zeiden bij het opnemen van zijn laatste album: van, Ja, hoe gaan we dit nou allemaal weer live doen? Waarop David zei: Dat doen we niet. En dat benadrukte hij, benadrukte hij keer op keer. Ja, het is uh, eeuwig zonde. Maar gelukkig komt er dus nog wel een nieuw album aan. Waarvan dus al een single is gereleased. En die heet Where Are We Now? had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that, that I could do that, just walking the dead. jungle. the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. 20,000 people Crossbars and Booker Fingers are crossed Just in case Walking the dead grote naam het orkest die David Bowie. En hoe mooi die muziek ook kan zijn. Het is niet helemaal de energie die ik wil uitstralen hier bij, in de show. Ik bedoel, we hebben net gegeten en eh, dat weekend moet toch even, even met wat meer pit eruit geknald worden. Dus ik heb het idee van, laten we doorgaan met de La La Lies. Van de La La Lies hoor je Memory Lane. Nog 20 minuten te gaan. Dan is het tijd voor Sunday Monday. Rogier is de studio al in. Mark kan ook binnenkomen. Tot die tijd ben ik er. Weer Matthijs op Radio 501. favoriete band van 2012. Will and the People. En het geweldige Salamander. Ja, super act ook op Lowlands. Echt geweldig. we gaan door. Of was er een Man. Het Mountain Sound. some that scratches and made me wonder about their past. And as I looked around, I began to notice that we were nothing like the rest. Dit is Radio 501. De plaats van je hoofd van deze week van Cirque Valentine. Ja, eh, Stephanie Ontdek heet hij. En die gasten die hebben hier een keer in de studio gespeeld. En ze waren ook in, eh, in de Hoornse binnenstad te vinden tijdens Paaspop, een lokaal paasfestivalletje. En later heb ik ze ook nog eens gezien op Mixstream in Herengewaard. En die mensen die weten er altijd een spetterende show van te maken. Echt leuke outfits en gekke dansjes en zo. Maar hoe dat dus hier in de studio klonk, hun, eh, mijn favoriete nummer van hun, All The Boys, dat klonk ongeveer zo. two, three, four. Cirque Valentine, dus de mensen van de plaatsperiode van deze week. Maar dan met een ander nummer. En dat was hier live op het Vader Jacob stage. En dus in een wat intiemere stijl ook, een intiemere flow. Omdat ja, de Vader Jacob stage is natuurlijk een heel intiem podium. Ben jij nou een muzikant en denk je, ik wil ook een keer op dat Vader Jacob stage spelen? Dat kan. Dan moet je gewoon even je demootje insturen naar de studio. Via de bekende mailadres studio radio 501 en alles eigenlijk met het radio 501 erachter. Dan komt dat ongetwijfeld bij de mensen voor het bestuur terecht. En wie weet, sta je dan hier op het Vader Jacob stage. Waar is mijn plaatje? Ah, Devil's Town. Baskerville. See no shades, feel no love, and I hear no sound. And it's more than I can say. And it's more Want Ja, daar zit er voorlopig nog even niet in. Ik ga nog wel eh, richting huis. Want hier staat achter mij al helemaal klaar. Bij gebrek aan Mark, ja, die is ziek helaas. Dus heel veel plezier met jullie laatste show van eh, deze week op Radio 501. Ik zie jullie woensdag weer. Tot dan. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio.